Levi van Eck met het NOS-journaal. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven... om de Krimbrug beter te beveiligen. Ook de beveiliging van de elektriciteitskabels... en de gaspijpleiding van Rusland naar de Krim moet beter. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland... raakte zwaar beschadigd door een explosie vannacht. Daarbij vielen drie doden. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om twee korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de zevende raketproef sinds begin vorige week. In reactie op de vorige raketproef vuurden Zuid-Korea en de VS een salvo raketten af in zee. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas gisteren naar buiten. In Iran wordt al weken gedemonstreerd na de dood van Masa Amini. Die overleed nadat ze was opgepakt door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. De wereldberoemde glasfabriek Duralex in Frankrijk gaat de komende vijf maanden dicht vanwege de hoge energieprijzen. De energierekening voor het stoken van de glasovens ging in een jaar tijd van 2,5 miljoen naar 13 miljoen euro. De wereldberoemde glazen uit Frankrijk worden geëxporteerd naar 130 landen. De fabriek denkt voorlopig nog wel genoeg voorraad te hebben om door te kunnen gaan met de verkoop. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt in het binnenland snel af naar minimaal 2 graden...